Vijf uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. In Egypte zijn vijf militairen gedood bij een aanval door extremisten. De vijf kwamen om het leven toen twee controleposten in het noordelijk deel van de Sinaï werden bestookt met mortiergranaten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. In het noorden van de Sinaï voert Egypte al langer strijd tegen opstandelingen die zijn gelieerd aan IS. Sinds 2013 heeft IS honderden soldaten en politieagenten gedood in het gebied. Nabestaanden van de passagiers die omkwamen bij de ramp met het germanwings toestel zijn boos op moedermaatschappij Lufthansa. De maatschappij biedt elke nabestaande een schadevergoeding van 25.000 euro, maar de families vinden dat het bedrag geen recht doet aan het leed dat ze is aangedaan. In de Duitse krant Biertam Sonntag zegt hun advocaat vandaag dat ze een vergoeding van 200.000 euro per persoon willen. Eind maart liet de co-piloot het vliegtuig van Germanwings, dat van Spanje op weg was naar Düsseldorf, bewust neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen daarbij om. Meer dan 300 vakantiegangers in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Die raaste richting hun kampeerplaatsen. Onder de evacuees is een scoutinggroep van tientallen kinderen. De kampeerders zijn opgevangen in een school in de buurt. Niemand raakte gewond. Het zuiden van Californië is momenteel erg droog en daardoor heeft het gebied te kampen met grote branden op verschillende plekken. Ruim 14 vierkante kilometer natuurgebied is al in vlammen opgegaan. De voormalig vicepresident van Wereldvoetbalbond FIFA, Jeffrey Webb, heeft voor de rechter gezegd dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van corruptie, witwassen en fraude. Webb werd in mei opgepakt in Zwitserland samen met zes anderen. Hij werd afgelopen week uitgeleverd aan Amerika en is inmiddels voorgeleid. De oud-topman mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. De rechter in New York heeft Webb op een borgtocht van 10 miljoen dollar vrijgelaten.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 Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you, here to make you go. Gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. make you. We're only here to make you. We're only here to make you.